7 uur. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Het overleg dat vertegenwoordigers van de Syrische oppositie vandaag in Genève hadden met de speciale gezant van de VN is volgens woordvoerders goed verlopen. Maar de Syrische regeringsdelegatie heeft een aantal opvallende uitspraken gedaan. Die zei dat de aanslagen van vandaag in Damascus waarbij doden zijn gevallen bevestigen dat er een verband bestaat tussen de oppositie en terrorisme. Hij zei ook dat de delegatie van de oppositie niet serieus kan worden genomen aangezien haar woordvoerder een Saoediër is. Verder bestempelde hij de oppositie als terroristen. Leden van de oppositie tegen het Syrische regime lieten weten dat ze niet geloven dat president Assad bereid is ook maar een stap in hun richting te zetten. Een Amerikaanse ontwikkelaar van medische apparatuur gaat uitbreiden in Heerlen. Medtronic investeert daarvoor 6,5 miljoen euro, schrijft L1. Er is al een distributiecentrum, daar moet nu ook de klantenservice en de afdelingen financiën en logistiek bij komen. Het concern Medtronic heeft ook vestigingen in Maastricht en Kerkrade. Jaar geleden fuseerde het bedrijf met een Iers bedrijf. De angst was toen groot dat de fusie banen zou kosten in Limburg. Er werken bij Medtronic in Limburg zo'n 2200 mensen. En een Britse piloot heeft op een vliegveld in Londen een geslaagde noodlanding gemaakt met een vol passagiersvliegtuig. Het toestel kon niet normaal aan de grond worden gezet omdat het landingsgestel niet werkte. Toen de piloot het mankement tijdens de vlucht bemerkte, keerde hij. Hij kon het vliegtuig veilig aan de grond zetten. De inzittenden moesten het vliegtuig rij voor rij verlaten omdat het toestel anders om zou kieperen. De piloot werd op het vliegveld als een held ontvangen. Het weer tot slot vanavond en vannacht regen. De temperatuur loopt op tot een graad of 10 morgen vroeg. Morgenochtend trekt de regen weg. Dan is het op de meeste plaatsen droog, maar hier en daar valt nog wat lichte regen of motregen.